bladzijde 21. Het Nishmat Kolgai. Gebed geschreven door niemand minder dan apostel Simon Petrus, in het Jodendom bekend als uh, Raf Shimon Kefas. Nishmat Kolchai, Tvarech et Shimcha Adonai Eloheinu. En dan de Gatima. Mi yit melecha umi a umi ayaracha.